zijn te jong. Te jong om liefde te verstaan. Maar niet is minder waar. Wij weten van elkaar dat wij te samen door het leven zullen gaan. Wat mij je zijn. Wordt straks door jou en mij weer leeg, Met rouw of duurzaam onderpand. Houd ook liefde wat Of straks door jou en mij. todo con venir de